7 uur. moeten met het NWS Journaal. Ingaan in Syrië. Onder meer de VS en Rusland zijn het erover eens geworden op een conferentie in München. De strijdende partijen moeten de gevechten afbouwen en er moet snel humanitaire hulp op gang komen. Daarna kunnen nieuwe vredesbesprekingen beginnen. De bombardementen op IS in Syrië gaan wel door. Een Syrische oppositieleider reageerde voorzichtig positief op de plannen. Amsterdamse buschauffeurs hebben het werk neergelegd... omdat ze zich onveilig voelen na een aantal overvallen de afgelopen weken. In Amsterdam-Noord rijden deze ochtendspits geen bussen, zegt vervoersbedrijf GVB. In gisteren nog werd een Amsterdamse chauffeur overvallen... door twee jongens met een clownsmasker. Het was voor de GVB reden om te stoppen met de verkoop van dagkaarten in de bus. Op de A28 tussen Harderwijk en Strandhorst is bij een ongeluk een vrouw overleden. De automobilisten botste op een geschaarde vrachtwagen. Ook een man raakte gewond. Het is nog niet duidelijk of hij bij de vrouw in de auto zat. De weg is op de plek tot 10 uur afgesloten. In Nederland worden per jaar zo'n 250 kindhuwelijken gesloten. Ongeveer een derde daarvan is bij asielzoekers uit onder meer Syrië, Afghanistan en Irak. Blijkt uit onderzoek in opdracht van minister Ascher. Ook komen illegale huwelijken met minderjarigen vaak voor bij Somaliërs die hier al langer wonen. Minister Ascher trekt jaarlijks 1 miljoen euro uit om kindhuwelijken tegen te gaan. Feyenoord-doelman Kenneth Vermeer is opnieuw beledigd en bedreigd. Dit keer bij een dartwedstrijd in Newcastle in Engeland. Voor de camera werden bordjes omhoog gehouden met de tekst Kenneth NSB en Kenneth Vermeer hangen. De doelman die eerder bij Ajax speelde werd zondag bedreigd tijdens de wedstrijd Ajax-Feyenoord. Een Ajax-fan hing een pop aan een strop op die Vermeer moest voorstellen. Het weer vanochtend vroeg kan er nog mist voorkomen. Overdag is er aardig wat zon, vooral in het zuiden. En het wordt een graad of 6. Dit was het NWS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB.